en afgezonderd leefde van de buitenwereld. Daar wordt nu een tv-documentaire over uitgezonden. Esther zag dat en ze begon een inzamelingsactie voor de negen kinderen... zodat ze weer een leven kunnen opbouwen. Misschien kunnen we rijlessen of een eh, opleidingstesten, beroepskeuzetesten, ehm, jobcoaching. Kan dat nog wat helpen bij de opstart weer? Het doel was 270.000 euro, dat is 30.000 euro per kind. daar zijn ze inmiddels overheen. Iedereen die op Rodos is voor een proefvakantie is negatief getest op corona. Eerder was de uitslag van vier mensen nog onduidelijk. Ze moesten in quarantaine op hun hotelkamer. Maar na een nieuwe test bleken ze oké. Morgen landen ze op Schiphol na acht dagen vakantie. Een restaurant in Den Haag is vannacht beschoten. Ook was er een explosie waardoor het pand beschadigde. Volgens de politie is niemand gewond. Een voertuig zou vlak na de knal hard zijn weggereden. Op straat lagen kogelhulzen. Later vanmorgen werd ook een uitgebrande auto gevonden. Het moet nog blijken of die er iets mee te maken heeft. En de spanning stijgt voor supporters van Ajax en Vitesse. Vanavond spelen die clubs tegen elkaar in de beker. Kijken kan natuurlijk met chips of pizza erbij, maar een stuk taart kan ook. Van deze bakkers in Arnhem, waar verslaggever Mark Hamer op bezoek is. Hij is mooi eh, geel-zwart. Geel-zwart, eh, vijf lagen inderdaad. Ja, vijf lagen met de beker erbovenop die ze natuurlijk eh, mee naar Arnhem gaan nemen. Ja, je ziet gewoon dat Arnhem er klaar voor is. En nou ben je, heb je deze zaak samen met je broer Christian. Ja. ja. Eh, en, laat hij nou net voor die andere club zijn. <laughs> voor het rode wit, hè? Ja, voor <laughs> Ajax. En dus is er ook Ajax gebak gemaakt. Maar dat zetten ze in Arnhem toch maar niet te prominent in de winkel. De Vitesse-taartjes staan hier in de, in de etalage. Ajax-taartjes heb je achteren? Ja, die hebben we achter staan. Die mensen kunnen gewoon vragen. De wedstrijd begint straks om 6 uur. Het weer, de meeste plekken is het droog en zonnig bij zo'n 14 graden. De komende dagen nog iets warmer, plaatselijk wel 17 graden, maar ook wat meer kans op regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de N208 Sassenheim richting Velserbroek.